dat de betrekkingen tussen Turkije en Armenië moet normaliseren. De ondertekening stond gepland voor vijf uur... maar op het laatste moment zijn problemen gerezen over de verklaring die wordt uitgesproken. De Amerikaanse minister Clinton is teruggegaan naar haar hotel... om met de twee partijen te onderhandelen. Het akkoord moet de weg vrijmaken voor herstel van de diplomatieke betrekkingen en het openen van de grenzen. Sinds de moord op Armeniërs in de Eerste Wereldoorlog zijn de relaties slecht. In Parijs heeft een man bij een burenruzie vier mensen doodgeschoten en daarna ook zichzelf. Hij schoot zijn twee buren en hun twee gasten dood en pleegde daarna zelfmoord. Onder de slachtoffers is een zeven maanden zwangere vrouw. Twee kinderen in het huis bleven ongedeerd. De ruzie rond middernacht ging over geluidsoverlast. Veel levensmiddelen zijn nog steeds te zout, ondanks beloften van de levensmiddelenindustrie, blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. De levensmiddelenindustrie beloofde vorig jaar minder zout in producten te stoppen, maar daar is nog weinig van terechtgekomen. Alleen brood is minder zout geworden. Te veel zout leidt tot een hoge bloeddruk en dat kan leiden tot een beroerte of een hartinfarct. De jaarlijkse prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij gaat naar de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Volgens de initiatiefnemers is kritisch prikken medeverantwoordelijk voor het mislukken van de inendingscampagne tegen baarmoederhalskanker. Kritisch prikken is helemaal niet kritisch zoals de naam suggereert, maar gewoon tegen vaccineren, al dus het juryrapport. Ivoorkust heeft zich geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika volgend jaar. In Malawi speelde Ivoorkust met 1-1 gelijk en daarmee is het land niet meer in te halen in zijn pool. Het is de tweede keer dat Ivoorkust de eindronde van een WK bereikt.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 Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New